De A6 is tussen Lelystad en Emmeloord in beide richtingen dicht bij de Ketelbrug. Vrachtwagens komen door de gladheid de brug niet meer op. Het kan nog wel uren duren voor de weg weer open gaat. De politie geeft het dringende advies om bij de Ketelbrug niet om te keren. In verschillende steden voeren studenten actie tegen de voorgenomen bezuinigingen op het hoger onderwijs van minister Plasterk. In Amsterdam houden tientallen boze studenten een collegezaal van de Universiteit van Amsterdam bezet. Ze willen dat het college van bestuur afstand neemt van de bezuinigingen. Ook in Utrecht en Nijmegen voeren studenten actie. De studenten zijn bang dat ze in de toekomst veel meer geld voor hun studie moeten lenen. Het wetenschappelijk bureau van het Openbaar Ministerie gaat de zaken doorspitten... waarvan het tv-programma Zembla zegt dat er ernstige fouten zijn gemaakt. Topman Brouwer van het OM heeft dat aangekondigd in het NOS Radio 1-journaal. Zembla meldde gisteren dat er de afgelopen tien jaar... in 90 zaken grote fouten zijn gemaakt... zonder dat de verantwoordelijken daarvoor zijn gestraft. Brouwer laat onderzoek doen en als officieren van justitie verwijtbaar tekort zijn geschoten... volgen disciplinaire maatregelen. De film Oorlogswinter is verkocht aan de Verenigde Staten. Distributeur Sony Pictures Classics heeft de rechten op de film van regisseur Martin Kolhoven aangekocht voor de Amerikaanse bioscopen. Wanneer Oorlogswinter daar wordt uitgebracht is nog niet bekend.